uur. Freddy van met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft gedreigd met ernstige financiële consequenties... als het Amerikaanse congres een wet aanneemt... waardoor er een onderzoek zou kunnen worden geopend... naar de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen van 11 september 2001. Dat schrijft de New York Times. Als die wet wordt aangenomen dreigen de Saoedi's voor 750 miljard dollar aan Amerikaanse waardepapieren van de hand te doen. Al jaren wordt in de VS gespeculeerd over de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen, maar bewijs voor betrokkenheid is er niet. Het staakt het vuren in Syrië is in gevaar en daarmee het vredesoverleg in Genève. Uit Syrië komen berichten over gevechten om de noordelijke stad Aleppo. Zowel van de kant van de regering als van de rebellen worden doden gemeld. De Syrische luchtmacht zou bombardementen hebben uitgevoerd op wijken in Aleppo die in handen zijn van de rebellen. En de rebellen zouden regeringswijken hebben bestookt met mortiergranaten. Ze zouden ook sluipschutters hebben ingezet. In Ethiopië zijn bij de grens met Zuid-Soedan 140 burgers gedood door gewapende strijders. In de regio leven duizenden Zuid-Soedanese vluchtelingen die het geweld in hun land zijn ontvlucht. De strijders staken nadat ze de burgers hadden vermoord weer de grens met Zuid-Soedan over. Ze zouden een aantal kinderen hebben ontvoerd. Het is onduidelijk wie de aanvallers zijn. In Zuid-Soedan wordt een machtsstrijd uitgevochten tussen president Kier en zijn voormalige rechterhand Makar. In de Eredivisie heeft Feyenoord vanavond gelijk gespeeld tegen FC Groningen, 1-1. AZ won met 5-1 van Pek Zwolle. Vier van de doelpunten werden gemaakt door Vincent Jansen. En Vitesse Heracles werd 1-1. Het weer, Vannacht is er alleen bij zee nog een bui mogelijk. Het koelt af tot tussen de 2 en de 5 graden. Morgen is er eerst afwisselend zon met wolken en af en toe een bui.